Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Premier Schoof zegt dat er in het kabinet en in de coalitiefracties... geen sprake was en is van racisme. De premier gaf aan het eind van de avond een persconferentie... na urenlang crisisoverleg op het Katshuis. Hij wilde daarin niet ingaan op wat er maandag in de ministerraad is gezegd. Opmerkingen die toen gemaakt zijn... zouden voor staatssecretaris Asjabar aanleiding zijn geweest om vanochtend af te treden premier bevestigde dat het kabinet doorgaat... en dat de andere ministers en staatssecretarissen van NSC op hun post blijven. De vertrokken staatssecretaris Asjebar zegt dat ze haar positie niet meer kon vervullen... door wat ze noemt de polariserende omgangsvormen van de afgelopen weken. In de verklaring schrijft ze verder dat ze staatssecretaris was geworden... om na de toeslagenaffaire rechtvaardigheid, menselijkheid en vertrouwen terug te brengen binnen de overheid... en dat ze met pijn in het hart moet aangeven dat ze die opgave niet zal voortzetten. PVV-leider Wilders wilde weinig kwijt over de gesprekken. Ik ben ontzettend blij dat het kabinet niet is gevallen. We hebben vertrouwen in elkaar uitgesproken en zijn ervan overtuigd dat we met elkaar door kunnen, zei hij na afloop. VVD-fractieleider Jesselkus nam het op voor VVD-minister Heijnen... die maandag een opmerking zou hebben gemaakt... die voor Atjebar aanleiding zou zijn geweest om te vertrekken. Jesselkus zei dat Heijnen nooit groepen over één kam zou scheren. Plaatsvervangend NSC-fractieleider van Vroonhoven zei na afloop van de gesprekken... dat ze niet weet wat er precies in de ministerraad is gezegd... maar dat er geen sprake is van racisme. Ze zei verder dat haar partijgenoot Asjabar die woorden ook niet in de mond heeft genomen. BBB-leider Van der Plas noemde het crisisberaad een heel moeilijk moment... en zei dat ze blij is dat deze dag een goede afloop kent. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar lokaal wat regen. De temperatuur daalt naar 6 tot 10 graden. Overdag eerst mistig en in de middag vanuit het noordwesten meer regen.